Clemens Peters met het NOS Journaal. De militaire junta in Niger heeft de Franse ambassadeur te verstaan gegeven... dat hij het land binnen 48 uur moet verlaten. Volgens de Nigerezen negeert Frankrijk de nieuwe machthebbers... en moet mede daardoor de ambassadeur weg. Het leek erop dat ook de Verenigde Staten en Duitsland... hun ambassadeur moesten terugtrekken. Maar documenten die er daarover circuleerden... zijn volgens de militairen niet door hen verspreid. Vorige maand grepen militairen de macht in Niger en werd president Bazoum in zijn paleis opgesloten. De coup werd in bijna de hele wereld veroordeeld, maar tot dusver is het bij woorden gebleven. De politie heeft in de Rotterdamse wijk Charloes twee vrouwen en een man aangehouden na een steekincident. Dat gebeurde rond 1 uur vannacht. 20-jarige Rotterdammer raakt daarbij gewond. De politie vermoedt dat een ruzie in de relationele sfeer voorafging aan het steekincident in de Groepstraat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het Oekraïense leger en de geheime dienst hebben volgens Oekraïense media... een grootschalige droneaanval uitgevoerd op de Krim. Er zouden tientallen Russische militairen zijn gedood en ook gewond geraakt. De Oekraïnse drones zouden de Russische luchtverdediging hebben weten te omzeilen... en een munitiedepot en ander militair materieel hebben getroffen. De berichten zijn niet geverifieerd. Eerder vandaag meldde het Russische ministerie van Defensie nog... dat tientallen Oekraïnse drones onschadelijk waren gemaakt bij een aanval op de Krim. In Den Bosch is een man van 36 aangehouden. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een vrouw in Huizen. De Amsterdammer meldde zichzelf gisteren op het politiebureau in Den Bosch... met de mededeling dat er in Huizen een dode vrouw in een woning lag. De politie ging een onderzoek uit en vond de vrouw. De politie gaat uit van een misdrijf.